Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair premier Rutte gaat met dikke wallen het paasweekend in. De hele dag en de halve nacht werd er gedebatteerd over het mislukte begin van de formatie. En vooral Rutte kreeg er flink van langs. Dat is gewoon echt leugenachtig. De Rutte speelt hoofdspel en wat mij betreft trekken wij die hier... Dat kan maar één ding betekenen. Met deze premier kunnen we niet verder. Uit aantekeningen blijkt dat Rutte bij de gesprekken over het nieuw kabinet... wel iets heeft gezegd over het CDA-kamerlid Pieter Omtzigt... terwijl Rutte zelf steeds beweerde van niet. Zijn verklaring? Mijn geheugen werkte niet helemaal lekker. Ik heb geen enkele herinnering dat ik dat ook weer heb opgebracht bij de verkenners. En dat is de waarheid. Geloofde lang niet iedereen, dus kreeg Rutte zelfs een motie van wantrouwen. Die kwam er op het nippertje niet doorheen en dus kan hij blijven zitten. De politie wil heel veel nieuwe agenten met een niet-westerse achtergrond aannemen. Volgens de krant NRC moeten er de komende vijf jaar 17.000 bijkomen... omdat veel politiemensen met pensioen gaan. De politie wil graag een diversere ploeg, onder meer vanwege appjes die onlangs naar buiten kwamen. Daarin zeiden agenten allerlei racistische dingen. Duizenden 80-plussers in de Spaanse stad Sevilla hebben gisteren een coronaprik gekregen na een 1 april grap. Ze kregen een appje dat ze zich zonder afspraak konden laten inenten, was dus een grap. Toch kwamen zo'n 4000 ouderen ook echt naar de vaccinatielocatie. De Spaanse GGD'ers vonden dat zo sneu dat ze gauw extra prikmedewerkers en vaccins regelden... zodat iedereen toch geprikt en wel naar huis kon. Dikke kans dat je hem nog nooit in je eigen portemonnee hebt gehad. Een briefje van 500 euro. De centrale bank stopte twee jaar geleden met het maken van die paarse biljetten... om het criminelen lastig te maken. Maar nog steeds gaan er een hele hoop van rond. Mijn collega Charlotte Waaiers heeft zitten tellen. Meer dan 400 miljoen, dus 401 miljoen. 51.899 ehm, Hartstikke veel dus. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel dat in euro's is... dan is dat ruim 200 miljard euro. En dat wordt, eh, deze biljetten worden veel gebruikt voor illegale dingen... zoals witwassen, dus dan is dat een heel groot bedrag. Je mag er ook gewoon mee betalen. Het weer op de meeste plaatsen begint de dag met zon... maar daarna komen er wat meer wolken. Het is wel droog en dan gaat of 10. Morgen verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is een landbouwvoertuig van een vrachtwagen afgevallen op de A7 den oever richting Hoorn.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 S'avonds laat. Plotseling aan de overkant zag hij ze staan. Iemand riep, je hoort niet bij ons. Mes, steek, pijn. Denk goed na aan welke kant je staat. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Maar in de kleur van je hart. donker was de straat op weg naar het plein. Een taxi, het is te laat, het is voorbij. Wie wil er bloed op de achterbank van de werkelijkheid? na aan welke kant je staat. Denk niet wit, denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Denk niet wit, denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je hart. Goedemorgen. Je luistert naar Dromenzee. Een hele goede vrijdag. Gisteren was uh, het decor van The Passion. En uh, de, laatste, de laatste dagen van eh, Jezus werden daar verteld... aan de hand van het allerlei prachtige Nederlandse nummers. Zoals deze ook over het gesprek van Pilatus en Jezus... vertolkt door Tigo Gernand. En Frank Bartos. Dit is Droom even We zijn bij je tot 12 uur. Dit is Bruno Mars en Mark Ronson. one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am.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 Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. and my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Uptown Funk don't give it to Uptown Funk don't give it to Uptown Funk don't give it to you.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 Don't believe me, just watch. Hey, hey. Ja, goedemorgen. Nou, je hoorde zwart-wit uit The Passion van gisteravond. En daarna Mark Ronson samen met Bruno Mars met eh, Uptown Funk. En heb, heb je toevallig gekeken gisteravond? Ja? Het, ja, het schijnt dus weer een indrukwekkend spektakel te zijn geweest. En dan heb ik het dus niet over, de, over de, het debat in de Tweede Kamer, maar uh, The Passion in Roermond. En ik, ik las dat er maar liefst 21.000 eh, mensen hebben meegelopen aan de, aan de virtuele processie. Die, die liep je dus thuis mee. En eh, het is vandaag eh, vrijdag, 2 april. En we hebben weer heel veel muziek vandaag. Eh, we hebben de top Wie Wat Waar, die geïnspireerd is op de heerlijke dagen van de afgelopen, van de afgelopen week. Met, met heel veel zon. En die gaat dus over de lente. En heb je een nummer nou over de lente? Laat het ons dan vooral weten. Bel even naar de studio of stuur even een berichtje naar 023 573 Dat is 023 573 0393. En mijn doel is vandaag om minstens één spontaan gesprek te hebben. Dus wie weet ben jij dat. En dit is de nieuw van Bluff. Horizon. Wanneer is het klaar? Je weet wat ik wil en je wilt dat net zo graag.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 En als we toch een beetje terugblikken in de tijd... laten we eens kijken wat er allemaal is gebeurd in het verleden op 2 april. Het is vandaag de 92e dag van het jaar. En de afgelopen week waren alle ogen natuurlijk gericht op het Zuurskanaal... waar de Nederlandse slepers van Boskalis de Evergreen weer lostrokken. Ik vond de mooiste tweet die ik erover heb gezien was iemand die zei... Met een plaatje van de Evergreen op de achtergrond. Dat zijn een hoop liga's. Maar goed, misschien moet je er oud voor zijn om niet te snappen. Ehm, even kijken hoor. Maar uh, elf jaar geleden deden we een eh, klein stukje zuidelijker... voor de kust van uh, Somalië ook al heel goed werk. Toen de bemanning van de HMS Tromp... even kijken, twaalf piraten ontwapende. En hun terugstuurde naar, naar de kust. 14 jaar geleden werd vandaag in Wales roken op de werkvloer en in openbare ruimtes verboden. En in 2005 overdeed vandaag Paulus Johannes Paulus de tweede. Op 84-jarige eh, leeftijd. Vanavond is trouwens eh, de, op Goede Vrijdag natuurlijk, hè, de, de paasmis. Dus dan krijgen we weer bedankt voor die bloemen. Hey, eh, in 1982 begon vandaag de Falklandoorlog met een invasie door Argentijnse soldaten op het Britse kleine eilandje, helemaal in de zuidelijke Atlantische Oceaan. En in 1973 strandde het, het beroemde radioschip Veronica door een, eh, door een zware storm op de kust van Scheveningen. In eh, 1827 vond eh, Joseph Dixon voor het eerst potloden uit... die in, op grote schaal konden worden geproduceerd. Dus nou, het zal niet heel lang, lang hebben geduurd voordat daarna de gum werd uitgevonden, gok ik. In 742 werd Karel de Grote geboren. Even kijken, dit muziek maakt nog even wat langer. was natuurlijk de, ja, een van de beroemdste keizers, denk ik wel. Hè? En ehm, wie zijn er vandaag jarig? Eh, in 1984 is uh, Björn Nijhuis eh, geboren, een Nederlandse schaatser. en in, even kijken, en vandaag ook jarig Nouri. Abdelkar Nouri van, van Ajax natuurlijk. jammer genoeg is hij, ja, hij ligt niet in komen, maar hij heeft een hele lage stand van bewustzijn. Maar er, ja, gelukkig is er heel veel aandacht voor hem en voor zijn familie vandaag. In, 19, of in 2018 overleed vandaag Winnie Mandela. En ehm, ja, we hebben vandaag dus heel veel Nederlandse artiesten in de show. Ehm, en dit is ook een hele mooie. Dit is een eh, prachtige versie van, uh, van Crasip. Die ze in, eh, in januari opnamen in een, in een piepklein... Eens even kijken hoor. Hoor je hem al? Ja. In een piepklein tuinhuisje. Dit is How Would You Feel van Crasip. on a lonely road. I'm not driving home, and I miss you so. I'm tired of heading north. My heart's at war, cause I miss you so. goed, de, de tune ZFM live, Dromenzee, radio voor jou en door jou. Dit is de top wie, wat, waar. Elke week gaan we op zoek naar drie platen over een willekeurige persoon, een voorwerp of een plaats. En jij bepaalt wat we draaien. En deze week gaan we op zoek naar drie platen over de lente. Dit is de top wie, wat, waar van donderdag. Vrijdag 2 april. Ik ben met het ziek zijn, met moe en niet meer fit zijn. Ik ben klaar met witte jassen en mijn leven aan te passen. Laat de dood nog lang niet winnen. Ga gewoon opnieuw beginnen. Ik heb geen zin om weg te kwijnen. Wil de zon weer voelen schijnen. Ik heb zo'n zin in de lente. Zo'n zin in de lente. Zin in de lente vandaag. Ik heb zo'n zin in de lente. Zo'n zin in de lente. vogels zien duiken. Ik wil koeien vlaaien ruiken. Ik wil schapen die gaan baren. Ik wil egeltjes zien paren. Ik wil kikkertjes die trillen. Ik wil pruigen bronzen pillen. Ik wil huppelende geitjes. Bloemetjes en bijtjes. Ik heb zo'n zin in de lente. Zo'n zin in de lente. Zin in de lente vandaag. Ik heb zo'n zin in de lente. Zo'n zin in de lente. Zo'n zin in de lente vandaag is de lente helemaal binnen? Mag je gewoon opnieuw beginnen? Zie je rokjes met meisjes en frambozenwaterijsjes? Nee, loopt niemand meer te snuiten, maar iedereen te fluiten. Dus laat die bloesem nou maar bloeien. Ik heb zo'n zin. Ja, Jochem Meijer met eh, Zin in de Lente. En dat was eh, de eerste van de top wie, wat, waar van vandaag. Zoals je hoort, ik moet, eh, ik moet de jingles nog steeds aanpassen. Die staan nog steeds op donderdag. Maar sinds vorige week is uh, Dromenzee elke week lekker te beluisteren op vrijdagochtend tussen 10 en 12. Dus leuk dat je ons ook weer vandaag gevonden hebt. En ik heb al wat oplettende ja, kijkers. Dat is altijd een beetje raar bij een radioprogramma. Maar ik heb al wat oplettende kijkers die zeiden... Waarom staat er in hemelsnaam een feeststol naast je? Nou, die gaan we weggeven straks. Het is eh, paasweekend, dus dat vond ik wel een eh, mooie reden. En eh, we zijn nog even aan het nadenken over de allerbeste vraag. Ik kreeg al goede suggesties erover. Die ik niet kan herhalen op de radio, helaas. Hey, ja, dat was Jochem, Jochem Meijer uit, uit zijn programma Adem in, Adem uit. En nou, lekkere, lekkere lenteplaat, hè? Zien in de lente. En ehm, even kijken, wat kregen we nog meer door? Ja, deze kwam, deze kwam al binnen via Instagram. Het zijn eigenlijk allemaal Nederlandse artiesten, zie ik nu drie Nederlandse artiesten over de lente.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 Als je denkt aan een plaat over de lente, dan denk je aan Peter de Konings. Schijnbaar, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistent. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten van de assistenten is er al lente. Zij lacht naar mij, ik lach naar haar. En er is voorjaar, en er is voorjaar. Het maakt niet uit, al raak ik al mijn tanden kwijt. Want er is lente, lente voor altijd. Het is altijd lente de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten van de assistenten is er altijd lente. Ik flos niet meer en raak geen tandenstoker aan. Ook mijn tandenborstel laat ik rustig in mijn beker staan ik eet alleen maar suikerzoet. Ik snoep de hele dag maar raak. Want dan heb ik snel een gaatje en een afspraak. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten van de assistenten is er al. is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten, van de assistenten is er al. Wat heb je deze week gedaan? Het was natuurlijk heerlijk weer. We hebben gisteravond nog van de laatste straatjes zonneschijn eh, ja, genoten op het strand. Dat was, eh, was fantastisch. Maar ik ben heel benieuwd wat jij hebt gedaan. Dus laat het even weten. Stuur even een berichtje naar 023 573 03. 0393. Dat is 023 573 0393. Dit is Coolio. Everybody listen up, cause I'm about to get my speak on. Speed be tripping when it's time to get their freak on. Running around town, putting it down without no protection for the erection. When it's time for selection, what's your direction? Before you make a choice, you better do some inspection. If you don't know my aim and don't know my game, then let me explain that. I used to slept with Mark and Mark slept with Tina. And Tina slept with Javier the first time he seen her. Javier slept with Lupe and Lupe slept with Rob because he was rolling on these and had a good job. Rob slept with Lisa who slept with Steven. and Steve was positive. HIV but started off as a plan, ended up in a plot. You better cool your off because it's too damn hot. Oh, it's too hot, too hot, too Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot. sense from this mess that we've made. You're doing everything mama told you not to do. Now you're trying to walk away cause you know it's true. Your sister can't explain and your brother's ashamed to admit you both had the same last name. I don't have to ask you where you've been cause the matches in your purse say Holiday Inn. A mind is a terrible thing to waste, that was a slogan. But now it's 95 and it's don't forget the Trojan. Explain it to a mama before somebody get a got a hip into the game with a smooth talking. Love is a word seldom in but often heard. Latex, safe sex, you better learn to get hip to the facts before you react or end up in the box on your back. Sometimes you ask for what you want and get what you got. Don't get caught up in the plot. It's too damn hot. Oh, it's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, homie. Gotta make some sense from this mess that we've made. Another day in the city and no one a pity, even though we did our duty, things are still looking. Everybody in a pack stack, trying to make some stacks. Walking in the rain, but they ain't got no hat. Understand that we living in the 90s, look. Nuclear waste, cannibalism, and pistol smoke. Sex lies, videotape, and rape. Just a little bump and grind, conceal your fate. We need to do something drastic. It's getting tragic, and if you don't believe me, then go ask magic. Everybody and their mama preaching abstinence. These kids ain't checking for abstinence. So put a condom in their hand and hope it don't bust. Another victim of the lust and God we trust. What started off as a plan ended up in a flop. Water can't cool it off cause it's too damn hot. Oh, it's too hot. Too hot, lady. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, homie. Gotta make some sense from this mess that we made. It's too hot. luistert nog steeds naar uh, eh, ZFM Dromenzee. Dat Coolio en Too Hot. Weer nog een andere knijter. Lekker hoor, Whitney Houston. Love will save the day. Sometimes life can make you crazy. It can really put your body to the test. You try so hard to make sure everything goes right. And you find natuurlijk een, een hele paasweekend aan te komen. Dus een beetje dit. En, en misschien een beetje dit. Maar ik ben dus vooral heel benieuwd wat jij gaat doen. En daarvoor hebben we dus een prijsvraag. Je zag misschien al die fantastische feestol als je via de webcam, via zfm-live.nl aan het eh, meekijken bent naar dit eh, fantastische radioprogramma. Eh, ja, dan zie je dus al die, die paastol misschien staan. En ja, die gaan we dus weggeven. En daarvoor gaan we op zoek naar het meest creatieve recept met ei. Ik bedoel, hè, dit is altijd... Eh, ik zag ook vanochtend, eh, las ik alweer een stuk... Dat, eh, dat ondanks de lockdown de eierindustrie... dus de kippenboeren neem ik aan... Ehm, dat die een, een, een, top, een toppaas verwachten. Dus met heel veel eieren. Dat er geen teruggang is. Ondanks dat mensen wat minder met hun familie bij elkaar kunnen komen. Maar alsnog gaan we heel veel eitjes eten. Ehm, en eh, ik ben wel benieuwd wat jij daarvoor creatief mee maakt. Dus misschien ga je wel voor de ouderwetse, originele Groningse eierbal. Heerlijk. Een uh, hardgekookt ei met paneermeel erin en in de frituur. Ik zou het niet ochtends doen, maar ja, sommige mensen zijn er, zijn er dol op. Eh, of misschien heb je wel de meest lekkere eiersalade. Laat het me weten. Stuur een berichtje naar uh, 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. En uh, de winnaar, het meest creatieve recept, die, uh, ja, die, die wint deze heerlijke paastol. Dus eh, nou, laat het vooral weten. En stuur het door naar 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. En eh, mocht je nu al naar de, naar de eh, keuken zijn gerend om je receptenboek te pakken... blijf dan even staan en doe lekker mee. Van links naar rechts, natuurlijk. Naughty by Nature, Hip Hop Hooray. nothing met het prachtige To Make You Feel My Love. Live in de Albert Hall in, eh, in Londen. Ik ga eens even kijken of er al wat eh, recepten zijn binnengekomen. Nog nul. Nou ja zeg. Luisteraars, waar ben je? Waar zijn de briljante creatieve eierballen? Ik ben nog heel benieuwd. Nou, we laten de lijn gewoon even lekker openstaan. Je kunt ook mailen, hè? Naar eh, redactie.zfmzandvoort.nl Dat is redactie.zfmzandvoort.nl En dan staat deze. Ik wijs ernaar, daar heb je natuurlijk niks aan op de radio. Maar goed, als je meekijkt op de webcam. Deze heerlijke feestbol ligt voor je klaar. Voor het meest creatieve recept. We laten de lijn nog even open. En eh, ik hoor graag van je. hey, en eh, sowieso, hè, wat zijn je plannen voor dit weekend? Er is van alles te doen. We gaan er zo nog even naar kijken. Er is natuurlijk de, de prachtige eh, Zandvoort Takeaway Walk. Die, als ik het goed zie, weer helemaal uitverkocht is. Maar toch, eh, en er zijn natuurlijk allerlei prachtige andere wandelingen. En straks ook nog nieuws over een hele mooie wandeling eh, van de Hartstichting. Nou, daarover straks meer. Nu eh, wacht ik gewoon nog even op jullie recepten. Stuur je, stuur of app of mail. Maar je kan ons heel makkelijk bereiken op 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. We hebben nog een paar minuutjes, dus we gaan nog even kijken hoeveel nummers we er tussen gaan krijgen. Dit is Ed Sheeran, Shape of You.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 Of niet te ver gezocht, maar te lastig. Dus we hebben even een eh, makkelijke paasvraag voor jullie gemaakt. Nou, ik wil je vragen. Oh, wacht even. Er komen nu wat uh, gerechten binnen. Dus zet op de goede, goede, goede volgorde van de grootte van de eieren. Daar komt hij. Een leguaan, een kip, een zeeschildpad, een kwartel en een struisvogel. Dus van klein naar groot. En dan nogmaals de leguaan, de kip, de zeeschildpad, de kwartel en de struisvogel. Nou, uh, eh, app je antwoord naar uh, 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. En er staat een heerlijke feestel voor je klaar. Hey, we gaan nog even één nummer draaien. Kan net niet helemaal, maar we kijken hoe ver we komen. Dit is Bakermat, Walk That Way. first. I wanna see you walk that walk, Yeah. Baby, walk that walk like. Ooh, it's like walk that walk like. <laughs> oh I wanna see you walk that walk. En we zijn er straks weer na het nieuwsverkeer en weer.